Mariel Hageman met het NOS Journaal. China heeft de partijen in Syrië opgeroepen het geweld te stoppen. De Syrische regering kreeg het dringende verzoek om vooral het geweld tegen onschuldige burgers te staken. Rusland deed dat eerder al. Rusland en China zijn allebei bondgenoten van Syrië en blijven zich verzetten tegen zware sancties of militair ingrijpen in Syrië. Maar ze vergroten de laatste tijd de druk op het bewind van president Assad. In het zuiden van Algerije zijn bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau zeker 20 mensen gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in de provincie Tamanrasset aan de grens met Mali. De dader wist met zijn auto door een politieversperring heen te breken en bracht toen zijn bom tot ontploffing. Het is niet duidelijk wat het motief is voor de aanslag. In Rusland is vandaag geoefend voor de presidentsverkiezingen die morgen worden gehouden. De zogenaamde presidentskandidaten waren politieke leiders uit het verleden, zoals Peter de Grote, Napoleon en Churchill. Na de parlementsverkiezingen in december was er veel kritiek omdat er was gefraudeerd. Om het wantrouwen bij de kiezers weg te nemen zijn er in de stembureaus nu webcams opgehangen, zijn de stembussen doorzichtig en kan er nog maar één stembiljet tegelijk door de gleuf worden gedaan. Algemeen wordt verwacht dat premier Poetin morgen wint en dat hij opnieuw president wordt. De kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia had zijn bril niet op toen hij in januari het schip tegen de rotsen van een Italiaans eiland stuurde. Hij vroeg herhaaldelijk zijn eerste officier op de brug of die op de radar wilde kijken om de route te controleren. Dat werd duidelijk op de eerste hoorzitting over het ongeluk met de Costa Concordia. Kapitein Schettino was er op advies van zijn advocaat niet bij, omdat hij bang was voor agressie.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 Na 18 weken doet Gavin de dat met Sweden. Nickelback When We Stand Together na 17 en Lana Del Rey Videogames verdwijnt na 16 weken. De nummer 18 waar we straks mee gaan beginnen is in handen van Katy Perry, Part of Me. En zij is met 9 plaatsen winst ook nog eens de snelste stijger van vandaag. De snelste daler, dat is Tini Tempa en Esteban Love Suicide, zak en namelijk 10. Langs genoteerd, de eh, laat op plek nummer 40. Cobra Starship en Sabi, You Make Me Feel, ondertussen alweer 18 weken in de lijst in de geschiedenis kijken vinden we ook 2 maart. Onder andere 1933, King Kong gaat in eh, New York in première. 1966 op 2 maart, de eerste niertransplantatie in Nederland die is gelukt in 2005 op 2 maart Noord-Nederland die wordt getroffen door eh, zware sneeuwval. In Drenthe, Groningen en de kop van Noord-Holland valt meer dan 20 centimeter sneeuw.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 Geen grote namen mogen aan die show meedoen, alleen dus de nieuwkomers. En dit is er een van Michael Kiwanakum. En <laughs> hij staat dus op plek 17 met Home Again. We gaan er weer eentje hoger, want dan komen we tegen Flowrider en Sia, de Wild Ones. so high, jumping no dives, surfing the crowd. Oh, then I gotta be the man. I'm like denk ik in de lijst van Europa. Carly Jepsen en eh, Call Me Maybe. De vierde week dat zijn de lijst Dat gaat ze omhoog van 19 naar 14. Daarvoor Flowrider en Sia de Wild Ones. In de vierde week omhoog van 21 naar 16. Met één plaats verdwijnt ze uit de lijst. Dat was Videogames, Lana Del Rey. En die andere die gaat gewoon weer vier plaatsen omhoog.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 In de zesde week omhoog van 12 eh, naar nummer 15. En voor nog Lana Del Rey de Born to Die. Voordat wij de top 10 induiken, kijken we eerst weer eens even achterom naar wat we allemaal gehad hebben. Ed Sheeran en zijn lego huis staat nu 14 weken in de lijst en zak van 18 naar 20. Rochi en The Easy Way Out staat 12 weken in de lijst, zakt van 13 naar 19 van 27 omhoog naar 18 in de derde week. Katy Perry en Part of Me. Michel Kimonoka en Home Again staat 5 weken in de lijst. Gaat omhoog van 20 naar 17. Van 21 naar 16 in de vierde week. Flowrider, Sia, The Wild Ones. Lady Gaga, Mary the Night staat 9 weken in de lijst. En zakt één plekje van 14 naar 15. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe staat 4 weken in de lijst. Gaat omhoog van 19 naar 14 de vijfde week Lana Del Rey Born to omhoog van 17 naar 13. Russell Kicks, Mama Doe de staat 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 15 naar 12. Nou, Dion en Geronimo, die zakt in de 12e week van 7 naar 11. En ook verlies voor Jean-Paul, She Doesn't might zakt namelijk in de 11e week van 8 naar nummer 10. De top 10 beginnen we dan uh, met nummer 9. Want 10 slaan we over jean She Doesn't Mind. 9 is er in de zevende week met twee plaatsen winst voor Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars. Young, Wild and Free.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 Snoop en Bruno Mars, Young, Wild and Free. In de zevende week dus omhoog van 11 naar 9. 3,5 minuut alweer over 5. ZFM, Westkust, weerbericht. Over half 5 natuurlijk. Vandaag blijft het droog en zonnig en er wijdt een zwakke tot matige oostelijke wind. Temperatuur vandaag zo'n 10 graden. Komende nacht wordt het wel bewolkt en nevelig. Het blijft wel droog. De wind die waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Zaterdag overdag verandert er eh, heel weinig. Het is en blijft bewolkt en nevelig, maar het is wel droog. wind waait matig uit het eh, zuid tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. De nacht naar zondag is het dan weer wisselend bewolkt en valt er een eh, enkele bui. De wind die waait meest matig uit het westen en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Zondag weer geregeld zonneschijn, maar in de middag neemt de wolking toe en later kan zelfs een buitje gaan vallen. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden en waait een matige west- tot zuidwestelijke wind. Heb ik nog steeds één waarschuwing voor je op de A9, namelijk Alkmaar richting Haarlem ter hoogte van hectometerbal 55.1. Dat is knooppunt Beverwijk onder het viaduct bij de A22. Daar wordt eh, op dit moment eerst snelheid gecontroleerd, dus eh, kijk uit mocht je daar rijden.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 Fun in Europa. De band eh, draait al sinds 2008 en nu dus uh, eindelijk een echte hit samen met Janella eh, Monois, We Are Young. Zes weken in de lijst en omhoog van 9 naar 6. We gaan tot 5 in en dat doen we dan natuurlijk met de nummer 5. Deze dame staat al 6 weken lang in de lijst. En al nu haar positie. Ze gaat van 10 naar 5. Ik heb het over Beyoncé en Love on Top. Stap dus van 10 omhoog naar 5 in de jaren 60 week alweer. En er was nog nieuws over deze dame afgelopen week. De Ryan Murphy die heeft een eh, sterrenkast voor zijn muzikale film eh, One Hit Wonders bij elkaar weten te brengen. Quentin Paltrow, uh, Reese Witherspoon, Cameron Diaz, Beyoncé en Andy Samberg hebben een rollen in de film. Dat is het Amerikaanse film- en tv-site Deadline. De muzikale film gaat over drie zussen, gespeeld door eh, Paltrow, Witherspoon en Diaz, die in de jaren 90 alle drie een hit hebben gehad. Daarna is hun carrière in de slop geraakt en ze besluiten een groep te vormen om weer succesvol te worden. Het idee voor deze film is ontstaan tijdens een eh, diner met Murphy en de drie filmsterren. Welke rol Beyoncé in de musical gaat spelen, dat is eh, nog niet helemaal duidelijk. En Niesenberg is ook bij het project betrokken als liedjeschrijfster. Murphy die heeft eh, het scenario van One Hit Wonders geschreven en gaat de film ook zelf regisseren. Hij werkt als schrijver en regisseur van de tv-serie Glee, vaak samen met eh, Paul Trow, die regelmatig in de tv-serie te zien is. Bondactrice die maakte voor haar filmdebuut als eh, producer naast Murphy. Dat dus over die film waar dus Beyoncé ook een rol in zal gaan krijgen. Hoe en wat precies, dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan gewoon verder met de lijst van Europa.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 En het begin zei ik al, er zijn deze week twee zittenblijvers en de oplettende luisteraar die weet dat dan al. Dat 1 en 2 blijven zitten, want eh, we hebben verder nog geen zittenblijver gehad vandaag. Dus net als vorige week nu, dus wel een week langer.